Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De veiligheidsdienst ging ook in Nederland... in verband met de geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed... van PVV-leider Wilders. Bronnen melden aan de NOS dat de veiligheidsdiensten zich er vooral zorgen over maken... dat ze Pakistanen in Nederland niet goed in beeld hebben. En dus ook niet weten of daar mensen tussen zitten die een dreiging vormen Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Pakistan aangescherpt. Nederlanders moeten in Pakistan geen drukke plaatsen bezoeken en uit de buurt blijven van demonstraties. In verschillende grote steden als Islamabad, Lahore en Karachi wordt gedemonstreerd tegen de cartoonwedstrijd. De streng islamitische partij TLP heeft het initiatief genomen voor een protestmars van Lahore naar Islamabad, gericht tegen Nederland. Daarin lopen enkele duizenden mensen mee, die eisen dat Pakistan de banden met Nederland verbreekt. Voor de kust van Normandië zijn vannacht vijf Britse vissers verjaagd door Franse boten. De Britten hadden hun netten uitgegooid om kokkies te vissen. Zij mogen dat in deze tijd, de Fransen niet. Boze Franse vissers bekogelden de Britten met vuurwerk en stenen. Er zijn geen gewonden gevallen. Na ingrijpen van de Franse marine vertrokken de Britten naar internationale wateren. Vorig jaar is het aantal buitenlanders dat in Nederland komt studeren sterk toegenomen. Die studenten betalen vaak een veel hoger collegegeld. De website Science Guide stelt vast dat de universiteiten in totaal over 2017 195 miljoen euro meer hebben overgehouden dan begroot. En de Internationale Kano-federatie heeft een kanovaarster uit Oekraïne voor vier jaar geschorst. Deze Inna Ossipenko-Radomska won op vier achtereenvolgende Olympische Spelen een medaille. Ze krijgt de straf omdat ze een dopingtest heeft geweigerd. Het weer, hier en daar buien.